Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal gewonden van de beschieting in Utrecht is naar beneden bijgesteld, van 9 naar 5. Vanmorgen begon een man te schieten in een tram op het 24 oktoberplein in het westen van de stad. Drie mensen kwamen om het leven. De dader is op de vlucht. De politie is op zoek naar een verdachte, Gökmen Tanis, een man van 37, geboren in Turkije. De autoriteiten gaan uit van een terreuraanslag... Ook zijn er berichten dat de dader het gemunt had op een vrouw in de tram. Op dit moment gaan de autoriteiten uit van een terreuraanslag. Inwoners van Utrecht kregen het advies binnen te blijven. Inmiddels is dat advies ingetrokken. Het dreigingsniveau, dat geldt voor de hele provincie... staat in ieder geval tot zes uur vanavond op vijf. Dat is het hoogste niveau. Bijna alle politieke partijen hebben hun campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten stopgezet vanwege de aanslag. In Rotterdam is vanmiddag een groep stakers slaags geraakt met de politie. Ze waren vanochtend bij een protestactie voor een beter pensioen in Ahoy. De stakers wilden volgens RTV Rijnmond naar de Maastunnel lopen... maar daar werden ze tegengehouden door de politie... waarna de situatie escaleerde. De groep bestond uit onder andere havenarbeiders, timmerlieden en hulpverleners. Kledingwinkel Coolcat heeft faillissement aangevraagd. En naar verwachting wordt de winkelketen morgen door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat al tijden slecht met het bedrijf. Maar Coolcat werken 1500 mensen. De winkels blijven voorlopig open. En bij de training van het Nederlands elftal in Zeist is geen publiek toegestaan. De KNVB heeft dat besloten in overleg met de politie... naar aanleiding van de dodelijke aanslag in Utrecht. Er hadden zich ruim 800 mensen aangemeld voor de open training van Oranje. De elftal van Ronald Koeman is vandaag voor het eerst bijeen... in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. Het weer, eerst nog een bui, vanavond opklaringen. Vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen soms zon, mogelijk nog een bui en 9 tot 11 graden. Namorgen droog met soms zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. 20 files in Noord-Holland. Dit zijn de files die er eh, wat meer vertraging geven. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knap het Burgerveen 10 minuten extra. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knap het Velsen 10 minuten. De A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein. Alles bij elkaar 14 kilometer en een half uur tijdverlies. Op de N230 Maarse utrecht tussen Maarsen en de A27 drie kwartier vertraging. dat heeft eh, ook te maken met de verkeersmaatregelen rond Utrecht na de, het schietincident vanochtend.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 Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de clip deze dag. Schat je drinkt dat je schijt hebt. We zeggen niets zo te bewijzen. Ik vind het geil als je lacht. Je bakka is meer waard dan de Wacht.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 Ik laat het regenen. Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen. Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen. Alle alcohol om mij, alle drugs om mij, alle vrouwen om mij. Ik laat het regenen. Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen.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 Drup, drup, drup, drup, drup, de regen. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij, ik laat het regenen. Drup, drup, drup, drup, drup, aan de regenen. Drup, drup, drup, Mijn leven die was reni als mijn drip.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 Ik moet die niet gaan halen. Nu ben ik reeds als een bitch. Oorlog is slecht voor de zaken. focus. Zit nog tussen Jalas en die rokers. fuck niet met die jokers, wil je op die motors. Ik zweer, ik bloot die money uit verveling.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 highly human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Watch my memory clean. Watch my memory clean. I would rather forget. Would rather forget.